Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela stelt de oliesector open voor privatisering. Waarnemend president Rodriguez heeft een wet ondertekend... nadat het parlement ermee had ingestemd. Tegelijkertijd heeft de VS sancties tegen het Venezolaanse oliebedrijf versoepeld... en Amerikaanse oliemaatschappijen meer mogelijkheden gegeven om in Venezuela te investeren. Begin deze maand nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. President Trump pleitte toen al voor investeringen in de Venezolaanse oliesector. Defensie overweegt het zero-tolerance-beleid voor softdrugs te versoepelen, meldt Nieuwsuur. Nu worden jaarlijks zo'n 50 militairen ontslagen omdat ze zijn betrapt op drugsgebruik. Eén joint onder werktijd kan al tot oneervol ontslag leiden. Bij softdrugsgebruik in de vrije tijd krijgen militairen eerst een waarschuwing. Defensie zei in Nieuwsuur dat het beleid tegen het licht wordt gehouden... omdat de opvattingen over drugsgebruik aan het verschuiven zijn. Mogelijk speelt daarbij mee dat Defensie veel nieuwe medewerkers nodig heeft. Zeven megaschilderijen van Zeeland zijn volgens de maker onherstelbaar beschadigd. De doeken van soms tientallen meters breed zijn onderdeel van Panorama Walcheren. Ze moeten weg uit de kerk in Vlissingen waar ze werden tentoongesteld omdat het te veel werk was om alle nietjes uit de houten frames te halen... hebben de vrijwilligers zonder overleg de doeken met een mes losgesneden. Kunstenaar Jo de is daar kapot van... en zegt dat de doeken nu nooit meer zijn op te spannen. Volgens de stichting Panorama Walcheren valt dat wel mee... en zijn de vrijwilligers heel voorzichtig te werk gegaan. Het weer. Vannacht in het noordoosten nog sneeuw. Daar geldt code geel omdat het glad kan zijn. Het koelt af naar 0 tot min 2 graden. Overdag geregeld zon, maar ook bewolking. Maxima van 0 graden in Groningen tot 7 in Zeeland.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 Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.